Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Griekenland wordt vanochtend verder onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. Premier Papandreou hield gistermiddag in het parlement al een afscheidstoespraak... waarin hij de nieuwe premier en de nieuwe regering succes toewenste. Maar een akkoord daarover bleef uit. Nadat Papandreou bij president Papoulias was geweest... kwam de mededeling dat de linkse PASOK en de oppositiepartij Nieuwe Democratie... vandaag verder onderhandelen. De onderhandelingen liepen gisteren vermoedelijk vast op het punt wie de nieuwe Griekse de regering moet gaan leiden. Het oosten van Turkije is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn volgens de Turkse vicepremier Atalay zeker vijf mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wan. Hulpverleners slaagden erin zeker 20 mensen te redden. Hoeveel mensen er nog onder het puin van de ingestorte gebouwen liggen is niet duidelijk. De beving in Turkije had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. De stad Wan en de omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen door een zware aardbeving, waarbij ongeveer 600 doden vielen. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de PvdA ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. Andere partijen in de Tweede Kamer willen ook van de inkomensgrens af, zoals de SP, GroenLinks, de PVV en het CDA van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Donner vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de inkomensgrens verdwijnt, omdat er nog met Brussel wordt onderhandeld.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 I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew her five months. Besides, you drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, you won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. Uh. This is more than a crush, yes.